¡Pam, pam, Laat ons drinken, laat ons klinken, laat ons allen vrolijk zijn. Ook al is er wel eens regen, daarna komt weer zonneschijn. Tot een baan, drink een waarom zouden we gaan zitten treuren? Waarom zouden we gaan zitten zeuren? Denk maar over honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar. Wie zal dat betalen, zoet de lieve Gerritje? Wie zal dat betalen, zoet de lieve meid? En we zijn gegaan al naar de Malibaan, daar kun je boemelen zonder te generen. En we zijn gegaan al naar de Malibaan, om ons daarin gezellig te amuseren. Durven je dan toch, durven je dat is geen mode meer. Durven je dan toch, durven tot troon, dat is geen mode meer. En dan zegt de vlier, geef je rommeltje maar hier. En dan zegt de sergeant, gooi je rommel aan de kant. Ik zal het wel voor jou bewaren, tot je weer voor een maandje komt. Geen nog meer aan mijn broek, ik maar in mijn zak. Het kan zo lang niet meer duren. Denk broek het voor het al. En we gaan naar de kant van zij al Alderaan. Wees broeder voor het oosten. En we gaan naar de kant van zij. En mijn hapje gaat van rikketikketik. En wat zal er nou gebeuren? Onder deze paraplu, onder deze paraplu. En mijn hapje gaat van rikketikketik. En wat zal er nou gebeuren? Onder deze para, para, paraplu. En de hoed van ome Jan die kost een daalder, een daalder, een daalder. En de hoed van ome Jan die kost een daalder, een daalderje kost geen goed. Maar er is nog nooit een koloniaal gekorven van verdriet en van chagrijn. Er is nog nooit een koloniaal gekorven van verdriet en van chagrijn. En de boeren hebben het overwonnen. Hip hip hoera, hip hip hoera. En de boeren hebben het overwonnen. Hip hip hoera, hip hip hoera. dood, lokt dood, legt er in een kistje, gooit er dan water op, de mensen als een witte laat de kraan, singelabom maar ook bestaan. Want als je dood bent, singelabom, dan is dat gedaan. En laat de kraan, singelabom maar ook bestaan, singelabom, want als je dood bent, singelabom, dan is dat gedaan.